CD. Waarom? 1, 2, 3, 4. Waarom, waarom, waarom, waarom bel je me niet? Het is de hoogste tijd, het is de hoogste tijd. Ik wacht al de hele dag, de hele dag. Het is nu mooi geweest, tot mijn grote spijt. Vind je mij dan? to mom. paint you. Eh, voor Maurice. Oh nee, die ga ik niet spelen, nu een andere. Ehm, ik word wakker, rek me uit, trek mijn kleren en kijk door de ruit, zie de mensen in de straat. En ik kijk naar een droevige gelaat en ik denk bij mezelf. cross. Chelsea. Ehm, de eerste keer dat ik jou zag, vond je heel charmant. Je had zo'n leuke lach en je gaf een kusje op mijn hand. Oeh, oh, oh, oh. Ik zag je toen wel vaker, je was gevangenisbewaker, dat